de koningin. Nu mogen ze nog onbeperkt bijverdienen voor nevenfuncties, maar de Kamer wil dat daar een eind aan komt. Na een voorstel van de PvdA heeft minister Spies van Binnenlandse Zaken gezegd dat ze de wettelijke mogelijkheden gaat bekijken. CDA, D66 en SP steunen de PvdA. Het moet aantrekkelijker worden om te investeren in ziekenhuizen. Minister Schippers van Volksgezondheid stuurt daarover morgen een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Volgens Schippers gaat door private investeringen de kwaliteit omhoog tegen een lagere prijs en worden ziekenhuizen minder afhankelijk van banken. Op de A2 tussen Vinkeveen en de tunnel bij Leidse Rijn gaat de maximumsnelheid voorlopig niet omhoog. Minister Schult ziet af van een verhoging naar 130 km per uur op verzoek van de Tweede Kamer. Die wil niet dat de snelheid omhoog gaat op wegen waar eerst moet worden geïnvesteerd in maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De Kamer had Schulz ook gevraagd de wegen eerst veilig te maken voordat er harder mag worden gereden. Dat deel van het verzoek is Schulz nog aan het bestuderen. In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn bij een bomaanslag zeker zes mensen omgekomen. Een zelfmoordterrorist reed met een auto vol explosieven het café van een hotel binnen. Het hotel wordt vaak bezocht door Somalische politici. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. De minimumtemperatuur komt rond min 8 graden uit. Morgen vanuit het noorden bewolking en kans op wat sneeuw. In het westen komt de temperatuur net boven het vriespunt. Landinwaarts blijft het licht vriezen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald bij de ANWB. De files van 4 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Eembrugge en Knopend Hoevelaken 4 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 4. A15 vanuit Europoort tussen Knopend Benelux en Knopend Vaanplein 4. A27 naar Almere tussen Knopend Lunette en Beeldhoven 6. De andere kant op tussen Knopend Emnes en Beeldhoven 4. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de Uithof en de afrit Maarn 5.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 us together Love, love, That's enough for you me you I won't ask where you've everybody has a past When we're we're doing all over again everybody else is getting out of usually getting in it. I'm not in it to win it.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 Om 7 uur begint de vergadering van 22 rajonhoofden in Leeuwarden. Maar twee van hen hebben al gezegd dat het ijs niet dik genoeg is grootste problemen op de route liggen vooralsnog bij Woudsend, Witmarsum en Balk. Als er een tocht komt, hoeven de rijders waarschijnlijk niet meer ouderwets te stempelen. Studenten van de TU Delft zijn bezig met een digitaal chipsysteem. De schaatsers krijgen dan een speciaal pasje waarmee ze snel langs digitale potjes kunnen. Zeker relaxed aan de in.